binnen in het kader van een landelijke actie tegen terrorisme. Onder meer in Brussel en Vlaams-Brabant zijn er ook invallen gedaan. In Zaventem zijn twee terreurverdachten opgepakt. De actie in Verviers was in de buurt van het treinstation. Getuigen zeggen dat ze daar aan het einde van de middag harde knallen en schoten hoorden. Een groot gebied rond het station is afgezet. Volgens justitie startte de politie bij de inval in het huis in Verviers op een groep jihadisten die zwaar bewapend waren, onder meer met kalasjnikos. Het zou gaan om moslimfundamentalisten die op het punt stonden om een aanslag te plegen op politiebureaus. De groep werd al een tijd in de gaten gehouden. Ongeveer driekwart van de leden van de Partij van de Arbeid is tegen de zorgwet van minister Schippers. De leden vinden vooral de verdere inperking van de vrije artsenkeuze onaanvaardbaar. Uit een enquête van één Vandaag onder 935 PvdA-leden blijkt dat acht op de tien leden vinden dat de drie dissidente senatoren goed gehandeld hebben toen ze de wet in de Eerste Kamer verwierpen. Ook is een meerderheid van de ondervraagde leden tegen het gebruik van de algemene maatregel van bestuur om de wet alsnog in te voeren zonder steun van de Senaat. Veel leden zien dit niet zitten, zelfs niet als het kabinet dan zou vallen. In de periode voor de ramp met de MH17 vloog Air France net als KLM over Oost-Oekraïne. Dat zegt KLM-topman Pieter Elbers. Volgens hem is het een hardnekkig misverstand dat Air France het gebied toen al een tijd meet. Het klopt wel dat sommige andere maatschappijen al een paar maanden niet meer over Oost-Oekraïne vlogen. Het is voor het eerst dat de KLM-top zich wat uitgebreider uitlaat over de ramp. Het weer vanavond trekt de regen weg en klaart het op. Langs de kust staat vannacht nog even een stormachtige wind. Morgen af en toe zon en vooral in het westen kans op een bui. Het wordt 7 graden. Vanaf het weekend gaat het s'nachts vriezen en is een winterse bui mogelijk.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 2014 heeft hij dit uitgebracht. zijn naam is X. Oftewel, daarachter schuilt Marnix Dorenstein. De producer van bijvoorbeeld het album Kersvers van Herman van Veen. En hij heeft ook deel uitgemaakt. En nou ga ik toch iets eh, spannends eh, doen. Ik ga het er toch even bij pakken. Want ach, als we dan toch bezig eh, zijn... dan kunnen we dat er ook nog wel even bij pakken. Dit, dit mooie drietal. dit drietal wat heel kort bestaan heeft. Maar goed, hij gaat er gewoon als tussendoortje nog eventjes in. Dus, Uberich. Shaking in the dark, she don't have a reason. Fighting off the sparks, don't you think it's treason? Dig, dig, digging up a bird, pressing us for higher. Yeah. He ain't got the power. San Francisco. I wanna go to Burkina Faso. You've got flowers in your hair, and I wanna. dan nou zou er iets moeten komen. En dan komt hij. about the weather. The sky is colored green. Feel the storm is coming, unlike you never seen. It's time to pack our bags. It's time to face the facts. This world will keep on turning. There is no going back. And you admit that it's not right? It took me by surprise. Is, is it? I must be sure that I don't wanna go. I don't wanna be back by dawn, but the sadness in his eyes. I don't wanna leave this one. I have to give it all. Ja, en die eh, laatste die zal ik eh, nog heel eventjes in... Uh, hola, hola, hola, hola, hola. nou, nou dat, kijk, wat, nou krijg ik dus allerlei dingen die ik niet moet hebben. Kijk, een halve playlist gaat gewoon helemaal naar de kloten. Kom op nou zeg. Nee. Auw, wat erg, wat erg, wat erg, wat erg. Dat krijg je ervan, hè? Heb ik er alles er gewoon in zitten? dan moet ik gewoon gaan kijken wat... <laughs> Staat het staat op een auto. Hè? Prutser, zou ik bijna willen zeggen. Ja, zit je gewoon niet op te letten. Maar goed, eh, wat wou ik zeggen over uh, eh, Nexus Shape? Want Nexus Shape, eh, en dat, dat, dat krijg je ervan als je dus gaat zoeken van wat, er, wat er gaat gebeuren. 17 juli, nee, 17 januari moet ik zeggen. Dan gaan zij in Podium Duiker een, ja, min of meer hun album eh, presenteren. Eh, en dat, ja, dat gaan ze dus, dat gaan ze dus eh, doen met de Electric Sky Tour. En zij zullen 29 januari zullen zij in ieder geval hier Alternative FM nadoen. En dan moet ik natuurlijk niet in zo'n vorm steken zoals ik net heb gestoken. Want dan bak ik er helemaal niks van. Maar goed, nou moet ik dus wel weer gaan, <laughs> gaan zoeken van wat had ik nou allemaal erop staan. Kijk, eh, dat is altijd wel heel erg eh, fijn dat, als je dat een beetje bij elkaar hebt staan. Eh, wat had ik nou? ja, dat, dat is echt heel, heel, heel erg. ja, want ik ben alles in één klap ben ik gewoon weer alles kwijt. Gaat gaat hele playlist. dat is, die had ik erin staan. dan had ik nog deze. Dus, leuk als je moet gaan improviseren weer van... En allemaal de techniek die je dan even niet op dat moment beheerst. Dan krijg je dus dit soort toestanden. Ehm, deze had ik ook. Ja, nee, ik ben nog helemaal niet uitgekletst. Want eh, ik zal toch eerst eh, de boel op moeten vullen met, eh, met stom gelul. Omdat ik door mijn eigen fout hier gewoon allerlei, <laughs> allerlei materiaal kwijt ben geraakt. Maar wat ik allemaal had moeten draaien. En wat ik zeker nog moet draaien. Dus eh, deze moet ik eh, niet eh, draaien, want dat is een kerstplaat. deze moet ik hebben. dan heb ik nog... ja, nee, ja, ja, ja. Dat is, dat is, <laughs> wat zeg je, Marcus? <laughs> spelen, spelen in ieder geval. We hebben trouwens één vreemde eend in de bijt. dat is een, een Belgische band. Dat is ook heel erg leuk. Ben ik via uh, the Night aangekomen. Dat, dat, was, was, ook een apart verhaal in ieder geval. Ehm, dat, dat ga je allemaal zo direct horen. Eh, in ieder geval heb ik eh, een beetje de boel weer een beetje hersteld. Ehm, ehm, ja, nou, op hoop van zegen dan maar. Want ik, oh ja, deze moet ik eerst even draaien. Dat is uh, No Ninja MI van Sander van Munster. Die heeft afgelopen jaar ook nog een EP uitgebracht. En een van de dingen die erop staat is Broken Dice. Die ga je zo direct horen. Maar wat opvallend is... Heeft hij een heel Engelstalig eh, verhaal heeft hij, eh, afgeleverd. En er staat ook dan nog een, Nederlandstalig nummer. Eh, zoals De Molens. zeg ik dat goed uit mijn hoofd. dat heeft hij ook nog gedraaid. of erop gezet. En dat vond ik toch een beetje een vreemde eet in de bijt eerlijk gezegd. Want je verwacht eigenlijk dat er een heel album met Zo gaat de molen. Dat is de, de, de, de, Nederlandse, de enige Nederlandse versie, die Nederlandstalig nummer die erop staat. Op Broken Dice. Nee P. En het titelnummer, dat eh, gaan we dus nu eh, draaien. Daarachter hoor je Chablis eh, met Poppies in een Flanders Fields. Dat heeft alles te maken met 2014, dat het 100 jaar geleden was met de Eerste Wereldoorlog. Dus we gaan het nog een keer proberen. En nou hoop ik niet dat al mijn hele playlist er in één keer er doorheen vliegt. Maar dit is No Ninja Am I. It's costly, right? En dan denk je van het is een heel mooi eh, jesse achtig nummer. En dan ineens komt eh, de, zwarte kant ineens eh, naar boven. Chablis uit, ik meen, uit het Westland, Den Haag of Rotterdam. Dat wil ik eventjes vanaf zijn. Daarvoor hoorde je No Ninja MI van Sander van Munster. Dat is het project wat hij, wat hij maakt. Broken Dice, dat hebben we even hier gedraaid bij Alternative FM. Voordat eh, de playlist die ik eh, zelf op hol heb laten slaan. En dan ben ik eh, gewoon eventjes in alle staten. Want ja, dan heb ik alles op de rit. En dan zit ik aan één knopje. En dan gebeuren er meest ellendige dingen. Maar goed, eh, dat probleem hebben we alweer <laughs> opgelost. Ehm, over eh, eigen opnames eh, gesproken, want het was wel heel erg grappig. We hadden net Nexus Shape. die komen 29 januari langs Wonderland, dat hebben wij gedraaid. Het was een eigen opname, maar in november was het de, de beurt van Riders Rain. En die hadden eh, ja, eh, gezegd van wij willen vijf nummers eh, bij jullie spelen. En één daarvan, Far Far Land, die gaan we gebruiken voor Serious Request. En met die, met die actie haalde de band 406,97 euro eurocent op. En toen besloot uh, Ariana Abbestee tot iets briljants. En eh, zei van, nou, als we dan toch dat liedje hebben... en dat materiaal van, eh, van het eh, programma wat wij, ja, waarin wij ze hebben uitgenodigd... dan gaan we die demo maar eens opsturen naar 3FM. Zo geschieden en ineens komt die, wordt hij eruit gepikt. En dan sta je op een gegeven moment maandagavond sta je, ergens... beneden ben je nog ergens half in de keuken. Of tenminste, ik was bezig van boven naar beneden te komen. En ineens kom ik de kamer in. En dan denk ik, dat lijkt wel de opname die wij eh, hebben gemaakt van, eh, van het hele, hele spul. En ja hoor, dat, <laughs> dat, dat was het dus ook eh, gewoon. Riders Rain met Far Far Lands. het is nog steeds terug te vinden op de 3FM website. Vind ik ook wel stoer dat, dat ze die opname van ons daar op de site hebben achtergelaten is gewoon een zware opname van Marcus van Dam. Eh, dat, eh, dat, eh, die jongen die heeft gewoon talent hoor, wat dat, wat dat er gaat. ik zou ook niet zonder hem kunnen wat dat er gaat. dit is de versie zoals die dus ook is uitgezonden op 22 december van het afgelopen jaar... tijdens Series Request 2014 in het gedeelte dat Koen Zwijnenberg voor zijn rekening nam. Maar het is toch echt onze eigen opname. Hier is Far Far Land. Ja, en dan eh, krijgen we dus eh, de story. Eh, de storing van onze vrienden van Ziggo. Die, die daar mee bezig zijn. Sorry, there was an issue with play playback. Nou, ga ik dan eens ga ik dan kijken of we hem op onze eigen website dan terug kunnen, kunnen krijgen. Want is wel heel erg... Nou, op dit moment doet alles niks. Het is echt dramatisch met die, in, met die, in, met die internetverbinding hier. Zullen kijken of het nu lukt, het, lukt het of lukt het niet? Nou, ik eh, ben eh, bang dat het eventjes eh, op zich laten wachten. Nou, dan ga ik gewoon iets uit die, die toverdoos halen. Die wel werkt. Want die werkt wel. de enige niet-Nederlandse inbreng vandaag is van monofoon ben er aangekomen via Suus de Groot eh, van Soon the Night. Ja, want dat eh, is eh, het verhaal wat erachter steekt. Ook tijdens Series Request gebeurde dat. toen kwam Suus er ineens achter van... hey, dit is wel stoer. En dat komt ook wel. Suus de Groot heeft een beetje, ook, ehm, een beetje belangstelling ook voor het wat... Ja, electropop-achtig, maar dan ook wat, wat minimaal aangezet. En de, de videoclip, dat is een animatiefilm, die uh, klinkt er ook heel erg smakelijk bij. Eh, of tenminste ziet er smakelijk bij. En dat is het nummer Anyway. Het is eh, van het album Escapism. Zoals eh, de band dat omschrijft. Maar je moet het zelf maar luisteren. Het is wel heel apart. Dat zeg ik je er wel bij. Maar zeker toch hier in Alternative FM het luisteren waard. Amsterdamse rockband uh, Penelope. En ze waren eh, ooit eh, nog het afgelopen jaar bij ons te gast. Ik geloof zelfs in oktober. Toen zijn ze langs geweest om iets te vertellen over dat album wat ze hebben uitgebracht. En dit nummer Running Around in Circles. Dat is het nummer wat ze onlangs op YouTube hebben gezet. En ja, dat is dan ook het, eh, een van de vooruitgeschoven nummers die eh, ze hebben eh, ja, om, uh, om hunzelf eigenlijk weer een beetje onder de aandacht te brengen. Zo moet je het ook zien. En uiteraard ook een beetje of de radiozenders en zoals wij en de muziekliefhebbers een beetje plezier te geven van de muziek die, die ze maken. Maar goed, daarvoor hoorde je... Monofoon. dat is een Belgische band. Een tweemans formatie zelfs. Een dame en een heer. Escapism is het album wat ze hebben uitgebracht. En het nummer dat heet eh, Anyway. Er staat een hele leuke eh, animatiefilm op, eh, op YouTube ook. dat is van dat nummer. het is heel apart, dat, dat sowieso. Er zit electro in, maar het gaat eigenlijk met een beetje een lome manier van, van doen. Dus je moet er ook wel een beetje van houden. Daniel Tempelman is afgelopen jaar ook geweest in september. Hij was eh, de eerste eigenlijk eh, die het startschot eh, loste van, van een serie mensen die allemaal geweest zijn zijn er, ja, we hebben tussendoor geloof ik twee of drie keer. dit is dan de derde keer dat we dus geen artiest hier hebben staan. Maar goed, voor de rest zit de agenda gewoon ram en ram vol. Dus wat dat er gaat, kan, kan het op dit moment op korte termijn niet 1, 2, 3 wat geregeld worden. Eh, eh, maar goed, eh, de, de, agenda die we zullen hem eventjes erbij gaan bladeren van, van wat we allemaal de komende tijd gaan, gaan doen. Ook heel erg leuk is te melden dat Andy gaat komen in maart. Gravel Town bijvoorbeeld in april. Dus het zijn nogal wat want wat geluiden van, van bands en namen die, van, die ook ja, in de landen een redelijke ben, fanbase aan het opbouwen zijn. Of tenminste in ieder geval volgers in de muziek. En die, eh, die komen dus eh, sowieso eh, hier naartoe. En ja, wat er verder, daar verder nog uit voort gaat rollen... dat is wat we nog ja, min of meer in, in de portefeuille hebben zitten. Zoals gezegd, hier is Daniel Temperman met Man in a Suit. while he looks around. Satisfied by what he sees, continues the monologue about dedication. It brought him to what he is. attention. Little they know, little they know, Islam is not een hongermans. Little they know, whoa oh oh, keep up the appearance. Whoa oh oh, instead of screaming for help, you're doing all you can to make us believe you have it all. Instead of blaming yourself Doing all you can To make us believe you have it all He takes a sip while he looks around Satisfied by what he sees Continues the monologue About dedication It brought him to what he is In mean the middle of attention. Little they know, little they know. His alarm isn't rung in months. Little they know. Whoa, oh, oh. Keep up the appearance. Whoa, oh, oh. Instead of screaming for help, you're doing all you can make us believe you have it all. Instead of blaming yourself, you're doing all you can to make us believe you have it all. En nu hopen dat eh, de vrienden van onze kabelmaatschappij eh, minder met Ajax bezig zijn, maar meer met ons. Want eh, ja, ik, wilde dus iets draaien. Hè, op die maandagavond uh, tijdens series request. ik kom beneden van, van boven. Omdat ik ergens met een, een of andere blog bezig ben. En dan hoor ik ineens over Riders Rain. Riders Rain was in november bij ons te gast. ze wilden vijf nummers laten horen. En een van Far Farland, die zouden ze min of meer gaan gebruiken voor Series Request 2014. Eh, zoals eh, bekend de actie Hands of Our Girls. En eh, zij hadden dat nummer min of meer ook gebruikt om geld op te halen. Dat is Riders Rain ook gelukt. 406,97 euro. En toen dacht uh, Ariane Albestee, als we denken van... nou, gaan we ook even kijken of we een demo van de dag kunnen, kunnen krijgen bij 3FM. Want ja, er zijn natuurlijk altijd slimmerikken eh, die dan tijdens zo'n series request eh, week eh, denken van... We gaan onze bevriende muzikanten eens even in het zonnetje zetten door een nummer aan te vragen en daar geld op te geven. Maar daar trapte de 3FM-leiding een aantal jaren geleden niet meer in. Toen hebben ze gezegd, ja, dat willen we wel doen, maar dat doen we het onder het kopje de demo van de dag. Nou, dat heeft Riders Rain ook gedaan en wat verbaast ons, nou ja, eigenlijk ook weer niet... Eh, ze hebben een opname van ons eh, programma waarin ze dat nummer dat eh, Far Far Land hebben gespeeld. Dat hebben ze dus naar een site gestuurd. ja, uploaden noemen ze dat met een heel mooi woord. En dan is dit, deze opname uitgekomen. Nou, maar hopen een kruisje slaan of hij het wel doet. Het is Far Far Land. In de tijd dat je hem over kunnen horen bij 3FM in de Serious Request Week. Nou, klonk dat dus ergens in november. Maar we hebben nog meer, want ja, eh, je denkt zeker dat wij uh, niet helemaal stil eh, stilzitten. Nee, dit was in april. Toen hadden we een band die Serious Talent was. Julius. 1, 2, 3, 4... car, drive really far. Don't stop driving until you are completely lost. Build a shed, invite your friends, have a great party, then watch it all burn in the end. Have a beer, dress up real nice, head to the city alone and see what you'll find. Want to see what you find? Shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up? Live it up. Pull out the plus, baby, don't stop. No, we're going for the top. Now stop. Uh, don't be afraid of all the things that are not. No, just live it up. Live it up. Live it up. Live it up. Live it up. Live it up. Live it up. Live it up. Live it up live it up. Live it up, won't you just live it up? Well, I guess it all started when I was really, really young. People asking young men, what would you like to become? There are no boundaries, you can be anything you want. That's right, anything you want. Well, well, I love to explore, that I know for sure. So I told mom and dad I'd be a traveler. Little did I know that six years later I'd still be serving drinks so cold. Oh no, I need to get out of this flow. Need to let go, should've left long ago. I should be remembering my dream as it was before. I should be doing all the things I really want. So, shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up? Live it up Pull out the plug, baby, don't stop. No, we're going for the top, and now stop. don't be afraid of other things that are not. No, just live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up. Won't you just live it up? Well, it's as if our own dreams have expiration dates. The fear starts to kick in after a certain age, it complicates. Imagine what we could create. Non participants of the freaking rat race. Well, we could be flying, we could be building beautiful things. But instead, people are dying and we pretend that we're trying. We should just uh, jump up and get out of our seats. Turn our life around 180 degrees. Have fun, it will knock you right off of your feet. Follow me, and you'll see that this life is a treat. Shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up? Live it up. Pull out the plug, baby, don't stop. No, we're going for the top. Now stop. Uh, don't be afraid of other things that are not. No, just live, live it up live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up. Live it up when you eat and live it up when you sleep and live it up when you chill and live it up. Live it up when you walk and live it up when you talk and live it up when you work and live it up. Live it up when you run and live it up when you smile and live it up when you dance and live it up. Won't you just live it up a little, just live it up a lot of everybody, live it up right on top, live it up. Live it up, it up. Sebastian Weerman en eh, Barry Nelson krikken, oh. oftewel Jack en the Winnerman. En eh, het is ook meteen het einde van eh, deze show. we zijn er doorheen. Volgende week dan zijn ze hier, Dandelion. Drie man sterk. Ze zijn normaal gesproken met z'n vieren. Maar ik weet niet wie precies van de, de vier van de drie het thuis blijft. Of de een van de drie, vier. Nederland. <laughs> tel kwijt. Eén van de vier blijft thuis. Ik uh, kom er wel achter. Paul Bond zal ongetwijfeld ons eh, het een en ander gaan vertellen hoe dat uh, zit. Dit is Raveler tot aan het nieuws van 10 uur. En dan gaat Charlotte Duif deze mooie donderdagavond afsluiten... in een nieuw programma van ZFM. En dan tussen App en Vloed. En wat mij betreft, en Marcus, tot volgende week. Dag. reflect to me like a mirror I'm staring in. I hear your voice, giving you a nerves away. Body shaking and cracking of the words you say. Four on the floor, pulsing to the beat of this song. Are you strong enough to hold on? Four on the floor, just like a heartbeat. come this far. Don't give up now, so close to the shore. You've been running through days and through nights, crossing borders to stay alive. Fall on the floor, pulsing to the beat of this song. Are you strong enough to hold? to the beat of this song. Are you strong enough to hold on?